hadden hem gevraagd op te stappen. Het kantoor van aanklager Cyrus Vance zou informatie hebben gelekt... die de betrouwbaarheid van de vrouw ter discussie stelde. De advocaten wilden dan ook dat er een andere aanklager wordt benoemd. Fans overlegde gistermiddag met de advocaten van Strauss-Kaan. De verkrachtingszaak was op losse schroeven komen te staan... door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het Kamermeisje. De uitkomst van het overleg is dat het onderzoek in de verkrachtingszaak... tegen Strauss-Kaan doorgaat. In Italië zijn negen Duitse oud-nazi's bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona zijn ze schuldig aan massamoorden in 1944. In het noorden van het land joegen de Duitsers op partizanen uit Italië om hen onder druk te zetten, vermoorden de Duitsers zeker 140 burgers. De negen hoogbejaarde veroordeelden wonen in Duitsland, ze worden niet aan Italië uitgeleverd. In Spijkenisse is bij een grote brand een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een leegstaand huis. Uit metingen van de brandweer bleek dat de asbestdeeltjes zich niet ver hebben verspreid... en dat er geen gevaar is voor omwonenden. Een van de twee schuren is uitgebrand, de andere kon nog worden gered. Bij de brand in Spijkenisse raakte niemand gewond. In het noorden van India is een trein ingereden op een bus met bruiloftsgasten. Er zijn zeker 31 doden, 35 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de deelstaat Uttar Pradesh. De bus kreeg pech op een spoorwegovergang en werd geramd door de trein. Het bruidspaar zat niet in de bus en bleef ongedeerd. Dan het weer nog helder, vanmorgen zonnig en droog.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 En daar wordt deze melodie bij gebruikt. Ja, welke commercial zou dat zijn? <laughs> Ja, kijk maar lekker naar de televisie, want die wordt vaak genoeg gedraaid. In ieder geval, deze melodie wordt erbij gedraaid. Je hoorde Simon en Kipski met de zang van Wouter Hamel in Make My Day. Goedemorgen allemaal, dit wordt de laatste uur. De nacht klinkt anders bij de VARA op Radio 1... met muziek van heinde en verre, alle genres en van alle tijden... voor alle leeftijden, de muziek van alle kanten. En ik heb weer iets weg te geven een, eh, een singeltje. Een singeltje kan er niet meer vanaf. Is de waren zo gierig geworden. Nou nee, het is een hele bijzondere single. Dit is namelijk een 45 eh, toeren plaat van Coldplay. Heel mooi verpakt. Er zit een buitenhoes bij, een hele fraaie binnenhoes. Echt design. En eh, de 45 toeren plaat zelf is ook nog van blauw vinyl. En bevat eh, de nieuwe single Every Tear is Waterfall. En daar ook op nog een extra nummer. Wat je misschien nog niet kent of misschien aan het begin van het programma hebt gehoord. Namelijk Major Mind. Ehm, nou, die single die kan je gaan verdienen. Hoe, dat hoor je straks. Maar we gaan eh, ook nog wat draaien uit de eigen archieven. Colby Kayat, die was onlangs de gast bij het ochtendprogramma van Giel Belen.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 En de komende tijd zal ze zich eh, ophouden in platenstudio's. Want ze gaat nieuw materiaal opnemen voor uh, haar twaalfde album alweer. Haar twaalfde studioalbum. En bij de productie zullen DJ's als A-Track en David Guetta betrokken worden. Men verwacht dus, naar verluid, zal het een album worden dat hard zal klinken... en met veel electro house. Nou, we zijn benieuwd. In ieder geval eind van het jaar tegen de kerst. <laughs> dat lijkt me een uh, marketingtechnisch handige datum. Dan zal het eh, nieuwe album van eh, Madonna verschijnen. We zijn in ieder geval benieuwd naar dat Electro House album van Madonna. Colby Kaya, die was vorige week dinsdag te gast in het ochtendprogramma van Giel Belen. Zong daar een van haar nieuwe songs, I Do. It's always been about me, myself and I. Thought relationships were nothing but a waste of time. make me wanna say I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do, do. Yeah, I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do, do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I could live without it, I could let it go. What did I get myself into? You make me wanna say I do. zoals eh, vorige week dinsdagochtend vroeg klonk... in het ochtendprogramma van eh, Giel Belen. Een van haar nieuwe songs onder de titel I Do. Morgen vanaf eh, ongeveer 1 uur, dan gaat het allemaal beginnen. een nieuwe editie van het Bospop Festival. En voor morgen staan op dat fiche Joe Cocker, Journey en Foreigner. Foreigner. Hier met de begeleiding van Thomas Dolby op de synthesizers. En Waiting for a Girl Like You zal denk ik morgenmiddag ook wel te horen zijn... als Foreigner optreedt op het Bospop Festival. Ze zullen optreden van kwart voor vijf tot kwart voor zes. Eh, ik had al een paar namen genoemd van artiesten die morgen zullen verschijnen. Namelijk Joe Cocker en Journey. Andere artiesten die morgen zullen optreden op dat Bospop Festival... dat zullen zijn de Faces met Mick Hucknall. Eh, Texas en de Nederlandse zangeres Jasmin. Dat allemaal morgen en zaterdag. Dan kan je op het Bospop Festival de volgende artiesten verwachten. Anouk Roxette, Brian Setzer met zijn Rockabilly Riot... En Greg Elman, en zijn band. En Roger Hudson, die kennen we vroeger nog van uh, Supertramp. Vorige week toen heb ik... Eh, beloofd of uh, beschikking gesteld, eh, ter beschikking gesteld... een duo-ticket voor dat eh, zaterdag-evenement van het Bospop Festival. En toen heb ik twee vragen gesteld, namelijk... Joe Cocker en Anouk, die waren eerder op het Bospop Festival voor een optreden. In welk jaar waren zij daar aanwezig? Nou, het meest complete antwoord heb ik gekregen van Marielle José Roeschop. Die wist me te melden dat Joe Cocker al, al in 2005 en in 2007 op het Bospopfestival was. En dat Anouk vier keer eerder op Bospop was. Namelijk in 1999, 2001, 2003 en 2006. En dit jaar zal ze er dus ook weer staan. En wel aanstaande zaterdag. En Marielle José, die neemt haar vriendje mee nadat de Bospop Festival. Want toen had ik ook gevraagd, wat doe je als je een duur ticket krijgt? Wie neem je mee? En Marielle neemt een vriendje mee die nog nooit eerder op een muziekfestival is geweest. Dus dat wordt spannend, <laughs> hoe hij dat allemaal zal eh, beleven. In ieder geval, als ze er zaterdag eh, naartoe gaan, Marielle José met haar vriendje... dan kan ze in ieder geval ook kijken naar het optreden van Katie Tunstall.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 waar zij tussen drie en vier zal optreden. Katie Tunstel op Bospop dus. En de Black Horse en de Cherry Tree van een paar jaar geleden alweer. Ik had het al over eh, Coldplay. Eh, en eh, we zouden nog iets weggeven met betrekking tot Coldplay. Namelijk die hele fraaie 45 toerenplaat waar ik een exemplaar van heb. En echt een collectors item. Want wat is het bijzondere van die 45 toerenplaat? Ten eerste dat het al een 45 toerenplaat is. Dat is toch niet des 21ste eeuw. Ehm, deze is heel vrij verpakt. Er zit een fraaie buitenhoes omheen, een fraaie binhoes... alsof een ouderwetse LP is, maar het is toch een eh, bescheiden 45-toerenplaatje. Op de A-kant vind je de hit van dit moment, Every is uh, Waterfall... en op de achterkant het nummer Major Minus. Nou, die fraaie 45-toerenplaat, ook al heb je geen pick-up... je kan hem op eh, de vensterbank zetten, op het dressoir of op de schouw... of anders inlijsten in drie verschillende schilderijtjes. kortom, het is een pronkstuk, echt design. Je kan die single winnen door een Mm, twee opdrachten te, te, volbrengen. Allereerst moet je op zoek gaan naar... Eh, het e-mailadres van De Nacht Klinkt Anders, uh, daar kan je terechtkomen via www.varen.nl. En eh, de andere opdracht is van de volgende. Hoeveel titels stonden van Coldplay in de laatste editie van de Radio 2 Top 2000? Hoeveel titels van Coldplay stonden er in de laatste editie van de Radio 2 Top 2000? Nou, dat antwoord dus naar het e-mailadres van de nacht ging anders. En dan maak je kans op eh, die 45 toerenplaat die trouwens in blauw vinyl is. Van Coldplay met daarop Every Door a Waterfall. En op de achterkant, want het gaat om een eh, 45 toerblad. De achterkant Major Minus. 1995, het album X and Y. En daarop vind je dan de hardest part. Nogmaals de vraag als je in bezit wil komen van eh, die unieke 45 toeren plaat waarop Every teardrop is a waterfall staat met op de achterkant Major Minus. Ik wil graag van je weten met hoeveel titels stond of staat Coldplay in de laatste editie van de Radio Top 2000. Het antwoord naar eh, het e-mailadres van de Nacht Anders. En daar kan je terechtkomen via www.vara.nl. Ben je de afgelopen week in de bioscoop geweest? Heb je ook gekeken naar de film Les Femmes de Sixième Etage? Dan heb je deze plaat gehoord. une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi Son père. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi Son savez-vous ce qui arriva Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble, et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi Son petit la vous amuse. On peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. La femme de sixième étage, dat is een film die zich afspeelt in het uh, Parijs van 1962. Centraal staan er in uh, zes Spaanse vrouwen die hun kost verdienen als interieurverzorgster. Ze zeggen dat dan tegenwoordig. En op een gegeven moment zie je een eh, fragment, dat zit vooral aan het begin van de film... waarin je de dames bezig ziet met hun activiteiten. Een van de vrouwen die zet de radio aan en daaruit klinkt dan eh, deze versie van Itsy Pitsy Petit Bikini. Eh, de origineel is van Brian Highland, maar hier hoorde je dan de stem van Darida. Darida? Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur tu es à moi si l'on prend garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux. Et pour la vie entière, buenas noches amore Pense à moi quand tu t'endors Toujours, toujours Pense à notre amour J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux l'Andalous. Je remercie la Madonna se ben amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, Fedebo rêve. Pense à moi quand tu t'honores toujours, toujours. Pense à notre amour. Buenas promise me bij de nacht klinkt anders, hoorde je hem dan dus helemaal. Buenas noches, mi amor. Dalida, niet vreed verstoord door de eindtune van eh, NOS Studio Sport. En hier geen rode glazen wijn, maar gewoon een eh, schamel kopje koffie. De Duitse jongens van Kraftwerk met Tour de France. Zo mooi is Frans wordt uitgesproken, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Kraftwerk dus uit de jaren 80. Eh, volgende week dan hebben we een speciale uitzending van De Nacht ging de Anders. Op dit moment kan je via Radio 1 verspreid over... Eh, de Tour de France-periode. Luisteren naar de Radio 1 Tour Top 100. 100 platen die eh, allemaal gezongen worden in de Franse taal. En volgende week in de Nacht ging het anders. Dan gaan we beginnen met de platen, al die chansons achter elkaar te draaien. We beginnen dan volgende week bij nummer 100 tot 61 en de week daarop dan eh, de bovenste 60 platen. Dus volgende week heel veel Frans hitwerk in de nacht klinkt anders. Nu ook al eventjes van Claire Denamur. Bang, bang, bang. On envisage plus grand chose, tu sais. On ne croit plus aux adages du temps qui effacera les crevasses, qui ramassera la crasse au fond. Qu'est-ce qui nous sonne au moment de s'y croire Qu'est-ce qui nous traîne au fond dans la poussière Tu ne connais pas les aveux je me fous des adieux au fond. pas de veine. J'aimerais que tu na muren en bang, bang, bang. Dat is wat je van hoorde. En eh, nou ja, wat ik al zei, volgende week dan eh, draaien we de eerste 40 platen... namelijk van 100 tot en met 61 uit de Radio 1 Tour Top 100... die op dit moment uh, eh, verspreid over drie weken elke dag kunt horen elk uur, dan komt wel een plaat voorbij. Zeker in Radio Tour de France. Vanmiddag weer vanaf twee uur op deze zender. En ook een plaat te horen straks om uh, elf uur in eh, de proloog met eh, Deborah Blackowers. Nou goed, even tot de orde van de dag. De verjaardagskalender, de wc-kalender. Wie staan daar op vandaag de dag? Jerome Rehuis, geboren 1939. Jeroen van Enkel, de disjockey. In 1965 is hij geboren. De wielrenner Erik Zabel, hij is van 1970. En van 1940 Ringo Starr. I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. Naturally, zoals dat te vinden is op de Beatle LP. Help, je hoorde de stem van eh, Ringo Starr. Het werd allemaal opgenomen in 1965. Een cover, want in 1963 zette Buck Owens het met zijn Buckaroos ook al op de plaat. Dit Ex Naturally. Ringo Starr, vandaag wordt hij 71 jaar oud. Maar hij is nog steeds eh, een krasse oude man Zaterdagmiddag dan eh, zal hij te zien zijn met zijn all-star band op het Bospop Festival. Eh, en die zaterdag ook het optreden van Anouk. Maar dat is dan de headliner die avond op het Bospop Festival. Maar in ieder geval de Ringo Starr die zie je dus zaterdagmiddag. Eh, dan is hij in Nederland. Voor het eerst geloof ik is hij in Nederland. Want destijds was hij er niet bij toen de Beatles in de jaren 60 Nederland bezochten. De Beatles dus. Paul Simon. Die ga je vinden op het North Sea Jazz Festival. Dat is andere koek en George Graceland, En dadelijk nog twee artiesten van het North Sea Jazz Festival. Chaka Khan en Toet Stielemans. my traveling companion is nine years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own.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 Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they're in love? That's the kind of magic music will make with our lips when we kiss. pretend we'll go sweet, and then hier met gitaar en als eh, fluitist. In muziek uit Turks Fruit, begeleid door het orkest onder leiding van eh, Rogier van Otterlo. Daarvoor Chaka Khan, Lullaby Birdland en Paul Sarmazon Graceland. Drie artiesten die aanwezig zullen zijn op het North Sea Jazz Festival. En het North Sea Jazz Festival valt ook te volgen op radio en televisie. De collega's van Radio 6 Soul en Jazz doen daar vanaf morgenmiddag... middag uitgebreid verslag van. Dat zal gebeuren in de middaguren en in de avonduren op Radio 6. En Radio 3 doet er ook een meer. Radio 3 die zal eh, aanwezig zijn op het radio op het North Sea Jazz Festival... op eh, vrijdagavond tussen 10 en 1 uur Rob Stenders die een dan speciaal op Radio 3 toegesneden programma zal maken... vanaf het North Sea Jazz Festival. Ook de, de televisie is aanwezig. Op Nederland 3 kan je vanaf pakweg ongeveer 11 uur kijken naar een verslag van het North Sea Jazz Festival. Vrijdagavond en zaterdagavond en op zondagavond zit het allemaal op Nederland 2. Dit was De Nacht Anders bij de VARA op Radio 1. Meer VARA straks om 11 uur met de proloog Deborah Blekkenhorst... en veel meer tournieuws dadelijk in het Radio 1-journaal... en natuurlijk vanmiddag vanaf 2 uur in Radio Tour de France. We zijn er volgende week weer met een overzicht van de belangrijkste plaat uit de Radio 1 Tour Top 100. Mijn naam is Groen Een mooi weekend verder. De groetjes.